Levi van Eck met het NOS-journaal. De stichting die de herdenking van de Belmeramp organiseert... heeft het programma voor dit jaar aangepast vanwege het coronavirus. Nabestaanden en andere betrokkenen is gevraagd om vanavond niet naar de boom die alles zag te komen... maar de slachtoffers op een eigen manier te herdenken. Vanavond om vijf over half zeven houdt het bestuur van de stichting een minuut stilte bij de boom... Op dat tijdstip stortte 28 jaar geleden een Israëlisch vrachtvliegtuig neer op flats in de Belmer. 43 mensen kwamen om. De Amerikaanse president Trump voelt zich een stuk beter dan vrijdag... toen hij werd opgenomen in het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een videoboodschap op Twitter. Hij zegt dat hij zich vrijdag niet lekker voelde. Een dag eerder testte de president positief op het coronavirus. De komende dagen moet blijken of de behandeling die hij krijgt aanslaat, zei Trump. Hij bedankte het zorgpersoneel van het ziekenhuis... en zei dat hij verwacht snel zijn verkiezingscampagne te kunnen hervatten. In Israël zijn gisteravond opnieuw tienduizenden betogers de straat opgegaan... om te demonstreren tegen premier Netanyahu. Verspreid over het land waren honderden kleine demonstraties. Grote betogingen zijn afgelopen week verboden vanwege het risico op coronabesmettingen. Israëliërs mogen alleen nog binnen 1 kilometer rond hun huis demonstreren. Volgens de demonstranten heeft Netanyahu die wet ingevoerd om hun protest in te kunnen perken. In Egypte zijn tientallen sarcofagen gevonden. De houten doodskisten zijn zo'n 2500 jaar oud en goed bewaard gebleven. In de meeste zitten mummies. Volgens archeologen gaat het om priesters en hoge ambtenaren van de 26e dynastie. De vindplaats is het UNESCO-werelderfgoed Saqqara... een grote begraafplaats bij Cairo. Het weer. Vanochtend is het overwegend bewolkt met hier en daar wat lichte regen. Vanmiddag blijft het vrijwel droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt 15 graden. Morgen regenachtig en maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. Je hebt wat vertraging door de werkzaamheden aan de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen afrit Egmond en knooppunt Kooimeer.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 As you sleep, the tide is rising. One by one, your dreams are drowning. Why you domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk. En jij haart dus elkaar en je kan een beetje lachen daar.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 Wou je op me steunen, leun je dat? Ik had een droom dat er een dreumers was. Ik had je willen zien vanaf zittend op een knie bij die toren in Parijs, dat is de Eiffel. Maar hier is er een huis gevuld met twijfels.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 Zie je het op zijn Like a ghost, don't need a key. Your best friend, I've come to be. And please don't think of getting up for me. You don't even to speak. When I've been here for just one day, you all already miss me if I go away.